Als eerste ontving ze demissionair premier Balken en de opperlijst Noordeinde. Daarna was vicepresident van de Raad van State Jane Quinnick aan de beurt. En rond deze tijd volgt Tweede Kamervoorzitter Verbeet. En daarna de voorzitter van de Eerste Kamer, René van der Linden. Later vanmiddag gaan de demissionaire vicepremiers Bos en Rauwvoets naar de koningin. De Europese Unie is extreem bezorgd over het gebruik van vervalste Europese paspoorten bij de moord op een Hamas-leider in Dubai. Spanje wil als EU-voorzitter Israël op aanspreken in de marge van een bijeenkomst vandaag in Brussel. Vorige maand werd de Hamas-leider doodgevonden in zijn hotelkamer in Dubai en vermoed wordt dat de Israëlische geheime dienst Mossad erachter zit. De verdachte gebruikte Britse, Ierse, Franse en Duitse paspoorten die waarschijnlijk vervalst waren. In een winkelcentrum in Roermond is vannacht een pinautomaat opgeblazen. Daarbij is flink wat schade aangericht. De pui van de winkel waar de pinautomaat was geplaatst is helemaal vernield en het dak is voor een deel ingestort. De plofkraak was vannacht om een uur of vier. Het is onbekend of er in Roermond geld is buitgemaakt. De Nederlandse Olympische sporters die een medaille hebben veroverd op de Spelen in Vancouver... worden volgende week woensdag in Den Haag gehuldigd. Ze gaan op bezoek bij de koningin en daarna maken ze een rijtour door de stad. De medaillewinnaars eindigen op het Binnenhof bij de Ridderzaal. Tot nu toe heeft Nederland op de Olympische Winterspelen drie gouden, één zilveren en één bronzen medaille gewonnen. Ron Jans wordt na dit seizoen de nieuwe trainer van Heerenveen. Tot die tijd blijft hij trainer van FC Groningen, waar hij al acht jaar hoofdtrainer is. Het was al bekend dat Jans na dit seizoen bij Groningen zou vertrekken. Hij tekent bij Heerenveen een contract voor twee jaar. Het weer bewolkt en hier en daar regen. Middagtemperatuur loopt uit 1 van 3 graden in het noorden tot 10 graden in het zuiden.